ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het straks over het onderzoek naar oud-voorzitter Ariep. Zij werd nadat ze was gestopt door anonieme bronnen beschuldigd van wangedrag en machtsmisbruik. Dat is nu drie jaar geleden, maar de zaak houdt de Kamer nog altijd bezig, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Het gaat ook al lang niet meer alleen om Ariep. Het gaat nu bijvoorbeeld ook om de vraag wat nou de rol van Kamervoorzitter Bergkamp was in deze zaak. De opvolger van Ariep. Uit onderzoek van Nieuwsuur eh, bleek dat zij toch veel meer gedaan zou hebben dan eerder was gemeld. En ook de huidige voorzitter van de Kamer, eh, Bosma van de PVV, die raakt er intussen ook door besmeurd. Hij wil het onderzoeksrapport niet vrijgeven. Een collega PVV'er is woedend en zegt dat Bosma dingen achter wil houden. Minstens 60 mensen zijn in Nigeria verdronken nadat een passagiersboot was gezonken. De meeste slachtoffers zouden vrouwen en kinderen zijn. Hulpdiensten zeggen dat er te veel mensen aan boord waren. De boot botste op een boomstronk en sloeg om. Tientallen passagiers konden worden gered, maar er zijn ook nog veel vermisten. In Roermond hebben ongeveer 300 mensen gisteravond een stille tocht gehouden... voor de jongen van 16 en zijn moeder die dinsdag omkwamen bij een brand in hun woning. Bij de herdenking waren veel jongeren aanwezig, hoorde Hart van Nederland. Ik heb vooral gedacht aan de, de leuke momenten met ons twee. We hebben gelachen, gebruld, gegierd. Mijn dochter was er al helemaal van onder de indruk. Want ze zegt, wauw mama, hoeveel mensen komen hierop af. Ja, dit eh, is ook tegelijkertijd ook hartverscheurend, maar ook hartverwarmend. En dan nog een opmerkelijk feest in Amerika. In het plaatsje Lansing in Michigan knallen regelmatig vrachtwagens tegen een lage spoorbrug. Die heeft een reputatie opgebouwd. Big Penny, zo heet de brug, heeft waarschuwingslampen en borden, maar niets lijkt te werken. Deze week werd voor de honderdste keer een vrachtwagen onthoofd. Inwoners van het plaatsje maakten er een feest van, ziet deze verslaggever. We have Big Penny stickers and even a 3D printed version of the bridge, the 100 Trucks Munched Edition. There's going to be Big Penny trivia, food, drinks. There's also a local artist here who's painting Big Penny that will be auctioned off later. De brug is berucht. Vorig jaar plakten kunstenaars er al grote ogen en scherpe tanden op... om te benadrukken dat Big Penny vrachtwagens opvreed.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 het is zomaar laat.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 so deep that you speak your mind, you put others straight to sleep. downstairs to start your day, but your car's not there. Yeah, you know the joke's on you. You ever try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't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 exactly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 chasing pavements, even if it leads nowhere.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 火了。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 Want this plot to twist, I've had enough mystery Keep building it up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 ZFM 106.9 FM. heart is racing and anticipating the magic in your kiss.